Dit is Maud met het NOS Journaal. Bij nieuwe demonstraties in Venezuela zijn zeker twee doden gevallen. In Merida kwam een man om het leven die steun betuigde aan president Maduro. De andere doden viel in Barinas, in het westen van het land. In de hoofdstad Caracas deden tienduizenden mensen mee aan een protestmars tegen Maduro. Ze wilden dat hij opstapt omdat hij er niet in slaagt een eind te maken aan de economische crisis in het land. Bij protestacties en plunderingen in Venezuela zijn de afgelopen weken al zeker twintig doden gevallen. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn twee gevangenen geëxecuteerd. Het was de eerste dubbele executie op één dag sinds 2000. De eerste was een man van 52 die was veroordeeld voor verkrachting en moord. Een paar uur later kreeg een 46-jarige man een dodelijke injectie voor het gijzelen, verkrachten en vermoorden van een jonge vrouw. Arkansas wil binnen elf dagen acht mannen executeren. De autoriteiten hebben haast omdat een van de middelen die ze gebruiken bij de dodelijke injectie bijna over de datum is. Van alle regio's in Nederland heeft Rijnmond de hoogste werkloosheid. Ruim 8% van de beroepsbevolking heeft er geen baan. Dat is 2% meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van het CBS over het afgelopen jaar. Van alle gemeenten is Rotterdam met ruim 11 koploper. Zeeland en de regio Gorkum hadden de minste werklozen. Nog geen 5 zat zonder werk. Huizenkopers die lang willen profiteren van de huidige lage rente... en daarom een hypotheek met 20 of 30 jaar vaste rente afsluiten... kunnen bedrogen uitkomen. Daarvoor waarschuwt vereniging Eigen Huis. Als eigenaren van een woning met nationale hypotheekgarantie... verhuizen naar een duurder huis zonder NAG kunnen ze bij sommige verstrekkers hun hypotheek niet meenemen. Het weer overdag buien met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe zon bij hooguit 10 graden. Ook de komende dagen fris en wisselvallig. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A2... van Utrecht naar Amsterdam bij Vinkenveen, 10 kilometer door een autobrand... Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging zo'n drie kwartier. Je komt bij het omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Door werkzaamheid op de A15 Rotterdam richting Europoort...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 Er liep al een rechtszaak tegen de gesloten kliniek vanwege misstanden. Zo zou zijn gesjoemeld met gegevens, omschrijvingen en screening van donoren. De arts overleed deze maand. Donorkinderen zeggen in het AD dat hij nu een groot geheim zijn graf inneemt.